Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De voorzitter van de Europese Raad, Tusk, wil de regeringsleiders van de EU bijeenroepen... als er niet snel een akkoord wordt gesloten over het verdelen van de vluchtelingen. Maandag zou er in Brussel een besluit kunnen vallen... als de ministers die migratie in hun portefeuille hebben over de kwestie bijeenkomen. Als het hen niet lukt om een akkoord te bereiken... dan wil Tusk de regeringsleiders nog deze maand bijeenroepen om een beslissing te forceren. Het treinverkeer van en naar station Utrecht Centraal ligt grotendeels stil. Oorzaak is een kapotte goederentrein die op het spoor staat. De NS en ProRail hoopten dat de problemen rond deze tijd waren opgelost, maar dat tijdstip is losgelaten. Reizigers krijgen het advies om de reisinformatie goed in de gaten te houden. Drie Nederlandse militairen die in 2009 in Afghanistan op een bermbom reden... zijn daarna door het ministerie van Defensie onvoldoende begeleid en gevolgd. Dat zegt de veteranenombudsman van Zutphen. Een van de militairen brak door de explosie zijn arm. De twee anderen raakten buiten bewustzijn. Weer thuis hadden ze nog jarenlang fysieke klachten die niet goed zijn behandeld. Defensie erkent dat de zorg ontoereikend was en gaat met de veteranen in gesprek. De ombudsman wil dat het ministerie een richtlijn opstelt om dit soort incidenten voortaan te voorkomen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Rusland mensen en materieel naar Syrië stuurt om president Assad te helpen. Dat zegt minister Koenders. Hij maakt zich er zorgen over, net als eerder de VS en de NAVO. Koenders hoopt dat in de algemene vergadering van de VN later deze maand een nieuwe poging wordt gedaan om alle partijen op één lijn te krijgen. Volgens hem heeft niemand belang bij de totale ineenstorting van Syrië. Het weer zonnig, hier en daar stapelwolken en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 19. Morgen toenemende bewolking en regen. In het zuidoosten is er in de middag kans op onweer. Het is wel zacht met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 6 kilometer. En richting Amsterdam op de A1 bij knooppunt Diemen 7 kilometer. Na 2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Maarsen 4 kilometer. Daar ligt olie op de weg. De linker rijstrook is afgesloten. En helemaal dicht is de A22 vanuit Velzen naar Beverwijk. De weg is afgesloten bij de Velzertunnel na een ongeluk.